Ze kwamen om door een aardverschuiving. Karl groeide gisteren uit tot een orkaan van de derde categorie. Maar hij zwakte af voor hij Mexico bereikte. Als tropische storm kwam hij even ten noorden van de stad Veracruz aan land. Daar zijn zo'n 3000 huizen beschadigd. De schade aan boorplatformen voor de kust valt mee. Duizenden Mexicanen hadden hun toevlucht gezocht tot opvangcentra en schuilkelders. De enige kernreactor van Mexico bij Veracruz is stilgelegd. Na Karel zijn nog twee tropische stormen in aantocht, maar die buigen waarschijnlijk noordwaarts af en komen niet bij het vasteland. Het programma van de paus in Londen gaat vandaag gewoon door, ondanks de arrestatie van zes mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen. Gisterochtend werden vijf verdachten opgepakt, gisteravond een zesde. Waar ze precies van verdacht worden is onduidelijk. Bij huiszoekingen zijn geen verdachte spullen gevonden... en de mannen zijn nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Paus Benedictus reageerde naar verluid kalm op de arrestaties... en zag geen reden om zijn programma aan te passen. Vandaag leidt hij een mis in Westminster Cathedral... en is hij bij een gebedswaken in Hyde Park... Tegenstanders hebben een demonstratie gepland tegen de conservatieve ideeën van de kerk, de misbruiksschandalen en de kosten van het staatsbezoek van de paus. In de Verenigde Staten zijn een wetenschapper en zijn vrouw aangeklaagd voor het lekken van atoomgeheimen. De FBI arresteerde het echtpaar gisteren na een jarenlange undercover-operatie. De wetenschapper en zijn vrouw werkten jarenlang voor het Amerikaanse nucleaire onderzoekscentrum Los Alamos. Ze zouden de atoomgeheimen hebben willen verkopen aan een FBI-agent die zich voordeed als Venezolaan. Het weer, vannacht nog hier en daar een bui bij een graad of 6.